7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Beleggers zijn flink geschrokken van het justitieonderzoek bij ABN AMRO. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers meer dan 12 procent. Dat komt neer op ruim 2 miljard euro aan verdampte beurswaarde. De bank, die nog voor meer dan de helft in staatshanden is... liet vanmorgen weten dat er een enorme boete dreigt... omdat ABN AMRO te weinig heeft gedaan om fraude en witwassen te voorkomen. ING kreeg vorig jaar voor een soortgelijk vergrijp een boete van 775 miljoen euro. In Amerika is de klacht van de klokkenluider tegen president Trump openbaar gemaakt. En daarin staat dat advocaten in het Witte Huis hebben geprobeerd... het omstreden gesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky geheim te houden. Hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis zouden het transcript uit het computersysteem hebben gehaald. Gisteren bleek al dat Trump zijn Oekraïense collega aanmoedigde om een onderzoek te beginnen naar Trumps rivaal Joe Biden. Er moet een tribunaal komen dat de IS-strijders gaat berechten, bij voorkeur in Irak. Daarover praten ministers van Buitenlandse Zaken van 20 landen op initiatief van Nederland bij de VN in New York. Berechting in Irak heeft als voordeel dat gevaarlijke IS-verdachten niet ver vervoerd hoeven te worden en dat de getuigen daar ook in de buurt zijn. In kampen in Noord-Syrië en in Irak zitten bij elkaar zo'n 48.000 IS-strijders en hun familieleden vast. De laatste van de zogenoemde meivliegers is overleden. Het is reserveluitenant en oorlogsveteraan Hans Hellendoorn. Hij vocht in de meidagen van 1940 met een Fokker dubbeldekker tegen de Duitsers. Hellendoorn is 100 jaar oud geworden. Met in totaal vijf fokkers, niet meer dan een metalen buizenframe met doek bespannen... vloog hij naar Valkenburg bij Den Haag om de Duitsers te bombarderen. Een ander bombardement mislukte door slecht zicht. Hellendoorn belandde na de capitulatie in het verzet. Na de oorlog kreeg hij diverse onderscheidingen. Het weer, enkele buien, maar ook wat opklaringen. Vannacht vooral aan de kust nog een bui, minimaal rond 12 graden. Morgen vooral in het noordwesten nog neerslag. Elders ook wat zon. Het wordt een graad of 18. En ook het weekend is het herfstig weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Rudolf Arendsveen 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Nog 10 minuten extra voor de A7 Hoorn richting Zaandam...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 one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all. bij jouw past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM.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 In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Dit is ZFM Zandvoort. beetje denken aan het uh, zandthema. Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel leuk eigenlijk eh, zoiets. Ali en Fala featuring Bjorn AK. Zijn team, Chris Schwarzermix. Is iets eh, wat wij wel eens vaker doen tussen, wat is het, 6 en 8 op de donderdag. En nou, moet ik iets horen? Maar dan moet ik wel het knopje overzetten van deze lijn en dan heb ik wat. Ehm, zo eh, is eh, dit wat, eh, wat er nu speelt uit de computer... dat heb ik eventjes vakkundig even gekild. Omdat er iets op lijkt met dat zandthema. Het inspireert toch om ook nog iets te draaien... wat naadloos past bij dit gedeelte. Straks een reguliere uitzending van Alternative FM... Daarin ook aandacht voor Lisette Vink. Wie is dat? Dat is die dame die gisteren op eh, de bank heeft eh, gezeten bij Matthijs van Nieuwkerk. Om uitleg te geven over Abbey Road. En die heeft in eh, juni twee nummers uitgebracht. En die gaan wij straks ook laten horen. Verder natuurlijk een nieuwe single van The Pendants. En ook van Steen Koud. Die zijn er ook, jazeker. Dus dat ga je straks allemaal na acht uur ehm, tegenkomen hier bij ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort in het programma Alternative FM. Ik moet het even een beetje eh, doorpraten, want anders dan eh, ga ik het niet redden. Nu wel. En eh, wat is dan ook alweer dat nummer wat ik ook al zei van... nou, dat is zo heel erg mooi wat te maken heeft met dat begrip sand. Sandstorm van Darude. ik zeg, hij past zeker bij dat gedeelte van 6 tot 8.